Michel Koenen met het NOS-journaal. In Schrijndel in Brabant is vannacht een vrouw van 79 overleden... na een aanrijding met een voertuig. De bestuurder is na het ongeval doorgereden. De vrouw uit Rijnsberg werd gisteravond rond half twaalf voor het laatst gezien. Een paar uur later werd ze als vermist opgegeven. Kort daarna vonden agenten haar lichaam langs de weg met zware verwondingen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Jemen. Ze waren volgens het leger gericht op Houthi-doelen in drie havensteden. Ook een energiecentrale is bestookt. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Volgens Israël werden de locaties gebruikt voor het transporteren van Iraanse wapens... en voor het bestoken van Israëlische burgers met drones en raketten. Een paar uur na de aanvallen ging in Israël het luchtalarm weer af vanwege twee raketten uit Jemen. Israëlische leger voerde eerder op de avond ook al luchtaanvallen uit op doelen van Hezbollah in Libanon. Polen gaat vanaf vandaag de grens controleren bij Duitsland en Litouwen. Premier Tusk reageert daarmee vooral op Duitsland... dat eerder ook al grenscontroles invoerde. Daardoor worden mensen die geen idee bij zich hebben... terug naar Polen gestuurd. Tusk heeft kritiek op dat beleid. Volgens hem leidt dat tot nog meer druk op zijn land. In Polen is het debat over migratie de laatste tijd flink opgeleid. Rechtsactivisten begonnen op eigen houtje controles te houden bij de Duitse grens. En Mexico heeft voor de tweede keer op rij de Gold Cup gewonnen. Het voetbalkampioenschap van Midden- en Noord-Amerika. In de finale werd de VS met 2-1 verslagen. Het winnende doelpunt werd gemaakt door oud-Ajaxiet Edson Alvarez. En de verdediger werd ook uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het weer, vannacht stevige buien met veel regen in korte tijd en kans op onweer. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland waarschuwt het KNMI daarom voor wateroverlast.